uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Vijf landen die betrokken zijn bij het MH17-onderzoek... overwegen een tribunaal op te richten om de daders te berechten... die het toestel boven Oekraïne neerhaalden. Het zijn Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Ze spreken elkaar dinsdag als ze allemaal in New York zijn... voor de algemene vergadering van de VN. Namens Nederland zijn premier Rutte en minister Koenders erbij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen dat er Nederlanders zijn omgekomen tijdens de jaarlijkse bedevaart in Saoedi-Arabië. Vanochtend werden zeker 717 mensen doodgedrukt in de buurt van de voor moslims heilige stad Mekka. Daar zijn 2 miljoen mensen bijeen voor de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. Meer dan 800 mensen raakten gewond. Een aantal woningcorporaties schroeft de woningverkopen terug... omdat de vraag naar sociale huurwoningen stijgt. Die stijging heeft onder meer te maken met de komst van veel asielzoekers. Andere corporaties bekijken nog of er minder huurwoningen verkocht moeten worden. Staatssecretaris Mansveld is geschokt door de fraude van autoconcern Volkswagen. In een debat in de Tweede Kamer zei ze dat de consument redelijk is belazerd. Volgens Mansveld moet er op Europees niveau snel worden gehandeld. Volkswagen heeft gesjoemeld met systemen zodat de emissietesten konden worden gemanipuleerd. De autoconcern heeft in verband met het dieselschandaal miljarden apart gezet. In Eindhoven is een verdachte opgepakt voor zijn rol bij een schietpartij vorig jaar in die stad. Het is een man van 39, hij stond op de nationale opsporingslijst en meldde zichzelf op het politiebureau. Op 4 oktober vorig jaar was er in Eindhoven een schietpartij waarbij negen mensen waren betrokken. Aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict tussen de motorclubs No Surrender en Satudara. Dara. Het weer vanavond vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen overdag wisselend bewolkt en er kan zeer lokaal een buitje vallen.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 Tussen Naarden en Diemen staat 10 kilometer. Aan de andere kant op tussen het knooppunt Watergaasmeer en Muidenberg 8. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Maar daardoor is het inmiddels wel goed vastgelopen op de A10. Vanaf de A10 West naar de A10 Zuid staat voor het knoop het Watergaasmeer 14 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en knooppunt het Rijn 14 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten door een ongeluk. A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer. Kost je een half uur extra. A12 richting Den Haag tussen Maren en De Meren 16 kilometer. En op eh, de A20 richting Gouda voor Moordrecht 13 kilometer vanaf het knooppunt Kleinpolderplein.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 Nou, rond kwart over 6 hebben we de top 5 games. Dan rond half 7 de dier van de week, kruimeltje. Om kwart voor 7 het weer en dan om 7 uur het nieuws. kwart over zeven de evenement is Zandvoort voor de jeugd.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 Maar daarna blijft het droog en wordt er geen neerslag meer verwacht. Verder zijn er flinke perioden met zon. De wind draait via noord naar oost en de temperatuur ligt rond de 17 graden. Later volgende week kan de temperatuur een fractie hoger uitkomen.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 Kruimeltje is een jonge, lieve speelspoes zou het erg van knuffelen en aandacht en komt hier ook zelf om vragen. Ze lukt graag aan je handen en ze speelt nogal wild. Daarom is een huis met hele jonge kinderen wat minder geschikt. Maar kinderen vanaf 8 jaar zou prima kunnen. Ze is sociaal met soortgenootjes en wil graag naar buiten toe. Een huis met de tuin is voor haar dus ideaal. Heeft u het gouden mandje dat ze zoekt? Kom er snel eens langs om kennis met haar te maken.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 Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar ZFM. slamming doors. slide. So come on, let it go. just let it be. Why don't you be? Meteen het tweede uur voor CFM Nieuw En ook gelijk het laatste uur.